Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De militair van de luchtmobielade die deze week na een oefening is overleden, is geen natuurlijke dood gestorven. Uit sectie is gebleken dat het slachtoffer is overleden aan inwendige verwondingen, dat zegt de marechaussee. De 20-jarige militair heeft die waarschijnlijk opgelopen tijdens de oefening in zelfverdediging. Hij moest een parcours afleggen waar hij klappen moest ontwijken of afweren. De marechaussee onderzoekt nog of hij de verwondingen inderdaad tijdens die zelfverdedigingsoefening heeft opgelopen. De oefening wordt voorlopig niet meer gehouden. In Venezuela hebben ruim 3000 militairen een einde gemaakt aan een gevangenisopstand. Daarbij zijn twee militairen omgekomen en 18 gewond geraakt. Of er onder de gevangenen ook slachtoffers zijn is niet bekendgemaakt. In de gevangenis bij de hoofdstad Caracas brak vorig weekend een opstand uit. Vermoedelijk toen gevangenen op wapens werden gecontroleerd. Tijdens die opstand werden 21 gevangenen en een bezoeker gedood. De regering besloot gisteren het leger in te zetten. De gevangenissen in Venezuela zijn berucht vanwege de overbevolking en corrupte bewakers. Een jongen van 13 uit Zandvoort wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met enkele kinderen. De jongen is opgepakt en staat onder toezicht van hulpverleners. Ook de slachtoffers en hun families krijgen hulp. Met hoeveel kinderen de jongen ontucht zou hebben gepleegd is niet bekend. De douane in Mexico heeft een grote hoeveelheid contant geld gevonden in een paar opgerolde telefoonkabels. Er was ruim 2,4 miljoen dollar in verstopt. Een speurhond vond het geld tijdens een controle op het vliegveld van Mexico-stad. Waarschijnlijk was het geld bestemd voor de aankoop van drugs in Venezuela. Het weer vanuit het zuiden wordt het droog, maar in de kustgebieden blijft de kans op een bui.